Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Oking heeft dringend humanitaire hulp nodig. Dat blijkt uit een maandelijkse rapportage over het land, zegt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Van de 22 miljoen Syriërs hebben er volgens BAN 10,8 miljoen hulp nodig. Het aantal mensen dat in gebieden leeft waar hulpverleners geen of nauwelijks toegang hebben... is gestegen van 3,5 naar 4,7 miljoen. In de Veiligheidsraad wordt druk overlegd over een nieuwe resolutie... die meer hulpverlening mogelijk moet maken. De Syrische regering zegt dat alle hulp die zonder haar goedkeuring wordt geleverd... in gebieden die in handen zijn van de rebellen wordt gezien als een aanval. Rusland moet onmiddellijk maatregelen nemen om de spanning in het oosten van Oekraïne te verminderen. Anders breiden de VS en de EU dus sancties tegen Rusland uit. Dat zegt het Witte Huis. President Obama heeft met de Franse president Hollande en de Duitse bondskanselier Merkel gesproken over de ontwikkelingen in Oekraïne. Volgens de NAVO is Rusland opnieuw bezig met het opbouwen van troepen langs de grens met Oekraïne. Het Kremlin ontkent dat. Verder willen de VS en de EU dat Rusland stopt met het leveren van wapens en materieel aan de separatisten in Oekraïne. Het Westen nam al eerder maatregelen tegen Rusland vanwege de bemoeienis van de Russen in Oekraïne. President Obama wil de honingbijen redden. Hij heeft een speciale werkgroep opgezet om de achteruitgang van het aantal honingbijen tegen te gaan. De bijenpopulatie in de VS is afgelopen winter met 23 teruggelopen. Over de hele wereld gaat het aantal honingbijen achteruit. De werkgroep gaat onderzoek doen naar de oorzaken en maatregelen, en maatregelen bedenken om bijensterfte tegen te gaan. Mogelijke oorzaken zijn bepaalde bestrijdingsmiddelen, ziektes en parasieten. Bijen zijn erg belangrijk voor de economie omdat ze veel landbouwgewassen bestuiven. Het weer bewolkt met minima tussen 8 en 12 graden.